Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland geeft 2 miljoen euro extra om Turkije te helpen bij de opvang van Syrische vluchtelingen. Het bedrag wordt via het Rode Kruis beschikbaar gesteld aan de Turkse Rode Halve Maan. Premier Rutte maakte dat in Turkije bekend na een ontmoeting met zijn Turkse collega Erdogan. Rutte heeft ook met de Turkse president Gül gepraat over de ontwikkelingen in Syrië. De premier heeft waardering voor de actieve rol die Turkije in de regio speelt. Nederland heeft inmiddels voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije ruim 11 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel tegen Nico V., een van de hoofdverdachten in de vastgoedfraudezaak Klimop. Het OM noemt de 74-jarige V. de personeelschef van de organisatie. Hij zou leden voor de criminele organisatie hebben gerekruteerd. V. wordt verdacht van verduistering, witwassen, valsheid in geschriften, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. Een andere hoofdverdachte, Jan van Vlijmen, werd in januari veroordeeld tot vier jaar cel. Daartegen ging hij in hoger beroep en dat beroep loopt nog. Twee bewoners van het woonwagenkamp in Waalre hebben zich gemeld bij de politie. Ze werden gezocht in verband met de vondst van een partij grondstof voor synthetische drugs op het kamp in juni. Het was apaan dat wordt gebruikt bij het maken van amfetamine. Onlangs werd bij een inval in een huis in Waalre opnieuw 260 kilo apaan gevonden. Twee mannen van 26 zijn in verband met die vondst aangehouden. De bewoners van het woonwagenkamp in Waalre liggen al geruime tijd overhoop met de gemeente. Burgemeester De Wijkersloot zei onlangs in een interview dat hij af wil van woonwagenkampen en andere vrijplaatsen waar de bewoners de regels aan hun laars lappen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het is 7 à 10 graden.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 Ja, misschien morgen ook nog, maar dat, eh, dat zien we dan wel. En hopen we van niet. Precies, maar aan de techniek. Met een pizza in zijn hand staat <laughs> Pascal. Ah, bijna, bijna, bijna. Snel erbij geroepen. <laughs> ja, en verantwoordelijk voor de techniek en de muziek en dergelijke. Want we gaan het vanavond luisteren naar een vergadering van de gemeenteraad. Het wordt een hele bijzondere ja, vergadering. Het is een hele volle eh, agenda. Hè? En ze hebben al aangegeven, als het eh, niet lukt voor 12 uur, gaan ze morgen verder. Ja, ja nou is, is toch wel vaak. Dat maken we wel vaker mee. Ja, dat twee avonden Het is wel vaker gebeurd, vooral deze, dit soort vergaderingen. Maar afhankelijk van eh, het, eh, het, punt parkeerbeleid. Want daar beginnen ja. we zo'n beetje mee. er moeten besluiten genomen worden over parkeerraad. En het college van BMW doet eigenlijk geen uitspraak. Nee. De gemeenteraad moet een uitspraak doen. Ja, die, varianten waar we het over hebben gehad, daar ja, moet een... Eh, Optie 1, 2 en 3. Ja, ja, en nou, daar moet de gemeenteraad een besluit over nemen. Dus ik denk dat dat een flinke discussie wordt. en daarna komt uh, de ontwerpbegroting 2013 Daar zal toch ook nog wel een behoorlijke discussie zijn? Ik denk een heleboel. Er zijn er al veel vragen gesteld het gat van dit jaar van 8 ton tot 1,2 miljoen. En dan volgende jaren ja, te voorzien ook een tekort. Precies. Dus nou, als dat is aangenomen, eh, dan gaan we naar de belastingverordeningen. Ja, die vloeien daaruit voort. Hè? Ja, maar ja, er zitten toch een paar dingen in dat je denkt, nou... En daarna krijgen we de legesverordening. Ja. Zijn er ook een heleboel. En dan gaan we nog even praten over paswerk... waar ook in het kader van eh, Den Haag een paar beslissingen genomen ah, zijn... waar we nog wel over gediscussieerd moet worden. Ik denk het wel. Het wordt een hele interessante vergadering. En vooral dat eerste punt, dat parkeren. Ja. Eh, Zandvoort, Huivert en Bibbert op dit moment. Ja, zouden de gemoederen nu een beetje... Ik weet, Zijn? ik weet het niet. Ik denk dat eh, de publieke tribune vol zit... Ja. En uh, eh, luidkeels commentaar zal geven. Ja, daar ben ik wel bang voor. Nou ja. Ik ben blij dat we binnen zitten, want het mottert buiten. Het is, het is vies. Het is vies weer. Echt ja. ergens weer. Pascal, we gaan met een muziekje en dan naar eh, wachten tot we verbinding hebben met het gemeentehuis.